uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het demissionaire kabinet weet nu al dat het geld tekort komt voor asiel. In de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat dat er nog een half miljard euro nodig is. Het komt doordat de asielopvang nog steeds verstopt zit in Nederland. Er zijn veel noodopvangplekken nodig en die zijn duur. Het kabinet hoopt dat de problemen met de spreidingswet weer een beetje worden opgelost. We blijven nog even in Den Haag, want de formatieonderhandelingen lijken er niet gezelliger op te worden. De partijen laten niet veel los over wat ze aan het bespreken zijn. Maar PVV-leider Wilders wilde vanmiddag toch wel even wat kwijt. Het zijn eh, spannende tijden eh, deze weken. Er staat eh, veel op het spel. Ehm, ehm, en het zijn harde onderhandelingen. Ehm, en verder wens ik u een hele goede middag. Wilders en VVD-leider Jessel Gus lijken even niet lekker met elkaar overweg te kunnen. Jessel Gus zei dit weekend dat Wilders constant boze berichten de wereld inslingert. En Wilders noemde haar daarom zuur. De politie in Limburg heeft in 2021 al kinderporno gevonden op de telefoon van Donny M. Dat is de man die ervan wordt verdacht een jaar later de 9-jarige Gino te hebben misbruikt en gedood. Door een menselijke fout bij de politie is er in 2021 geen onderzoek gedaan naar die kinderporno op Donnie's telefoon. En liefhebbers hebben even flinke pech deze dagen. In de Franse Alpen en skigebieden in Duitsland kan het op sommige plekken 10 graden boven nul worden. Ja, dat is natuurlijk veel te warm voor een dik pak sneeuw. Er ligt nu zo weinig dat er meerdere wereldbekerwedstrijden in het alpine skiën zijn afgelast, zegt commentator Edwin Peek. Er lag tot dusver echt wel genoeg sneeuw. Het was heel koud geweest. Maar ja, je moet wel een beetje nagaan. Garmisch, dat is een prachtige piste, de Kandahar, maar die finisht op 770 meter, dat is wel heel erg laag. En natuurlijk, er is 100 jaar lang geskiet. Maar dat heeft wel met klimaatverandering te maken. Dat dat soort laaggelegen gebieden op zo'n finish... dat daar niet zoveel sneeuw meer kan zijn. Ja, de skifederatie heeft nog wel gezocht naar andere plekken... maar dat is niet gelukt. En dan nog het weer. Nu aardig wat zon bij ons in het midden en het zuiden. En het blijft droog tot vanavond. Morgenochtend begint het in het binnenland lekker zonnig. Later trekt het overal dicht met tegen de avond ook wat motregen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Biden heeft wraak gezworen voor de droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Drie Amerikanen kwamen om, meer dan 30 raakten gewond. Pro-Iraanse groepen in Syrië en Irak zouden die aanval hebben uitgevoerd. PVV-leider Wilders noemt de gesprekken over een nieuw kabinet harde onderhandelingen. Vanochtend twitterde Wilders over een zure jesselgus. En dit weekend had Wilders het over nieuwe verkiezingen... als hij een aantal punten niet kan binnenhalen. En er circuleren minder valse bankbiljetten in Nederland.